Volgend jaar krijgt ieder huishouden een korting die neerkomt op 400 euro, zegt verslaggever Ron Vrezen. Want per huishouden kijken naar inkomen of de grootte van het huis was te ingewikkeld. Terwijl die eh, gasprijzen nu hoog zijn en straks in de winter voor hoge rekeningen gaan zorgen. En dus heeft het kabinet eh, ervoor gekozen om een simpele regeling te maken voor iedereen. Snel uitvoerbaar, één bedrag, eh, snel eh, zichtbaar op de energierekening. Ook komt er voor de armste huishoudens per gemeente geld voor bijvoorbeeld tochtstrips om kosten te besparen. In Engeland is een politicus om het leven gekomen door messteken. De man van 69 werd aangevallen toen hij in zijn kiesdistrict ten oosten van Londen een kerk bezocht is een man van 25 opgepakt. Waarom hij het heeft gedaan is niet bekend. Het land is in grote shock. Al een week zitten vier honden ingesloten tussen de lava op het Canarische eiland La Palma. Een drone zorgt ervoor dat er voedsel en water bij de beestjes terechtkomt. Maar een helikopter om ze te bevrijden kan niet dichterbij komen vanwege het as en gesteente. Een Spaanse krant zegt dat er een zogenaamde vrachtdrone aan te pas moet komen. En het was beloofd bij het boerenprotest op het Malieveld in 2019. We komen kijken hoe het boerenleven echt is. En nu twee jaar later is die belofte ingelost. De Haagse ambtenaar en speechschrijver voor ministers Dik... was vandaag boerenknecht bij melkveehouder Peters in Bedem in Groningen. Ik denk dat het zeker zinvol is dat eh, de mensen die eh, in Den Haag zitten en daar de beleidsregels moeten vertalen, eh, ook weten wat er in de praktijk speelt en wat er, eh, bij de, ja, waar wij ons zorgen over maken. En die zorgen gaan over stikstof, nitraat en nog veel meer. Maar daarnaast moest Boerenknecht dik vooral aan de slag. Onder meer met het insemineren van koeien. Zo, best strak. Ja? Ja. Zo snel ongeveer? Ja, druk maar gewoon door. Uh, Een Beetje onrustig. Ja? Nou. Ah, mooi. hoe ging dat? Ehm nou, ik wilde dit bedrijf eens van binnen meemaken, maar dit is wel heel letterlijk. En dan nog het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Het koelt flink af. Vlak aan de grond een graadje vorst. Dit weekend droog, zonnig en een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is de spits bijna voorbij. Er staan nog files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Breukelen en Utrecht Centrum 10 minuten oponthoud. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Knoppend Burgerveen 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. kids And you used to swing my way Knock my door, come out to play You tell me everything, I'm always listening To the stories that we made While we were sipping lemonade But there's something in our soul And now we're losing, now we're older We get nervous every time that we get close But the music's getting louder And the drinks are getting harder Everybody knows the way that this thing goes take my dancing to the ringtone. Sorry, I missed your call. I was dancing to the ringtone. Sorry, I missed your call. Sorry, I missed your call. I missed your call. I was dancing to the ringtone. that you never seen before. happens on that party stays on party, make it fly. minutes to convince you. Got a million reasons that I wanna be with you. Give me 15 minutes. Give me 15. just feels tight. this time. just feels tight. sure you ready for drop. make sure you're ready for draw.